Ouders die fouten maakten met toeslagen voor de kinderopvang... werden gezien als fraudeur. Ze moesten veel geld terugbetalen, ook al waren de fouten niet ernstig. Vanwege de kwestie stapte staatssecretaris Snel in december op. Het eindrapport over de kwestie van de commissie Donner verschijnt donderdag. De olieprijzen zijn ingestort. Een vat ruwe olie is met zo'n 25 gedaald. De laagste prijs in vier jaar tijd en de grootste daling sinds begin, sinds begin jaren 90. De kelderende prijzen zijn het gevolg van een ruzie tussen Saoedi-Arabië en Rusland over de olieproductie. Vier op de tien oude huizen zijn op koude dagen niet warm te krijgen zonder gas. Energiebedrijf Enexis zegt dat vooral huizen van voor 1980 te slecht geïsoleerd zijn om elektrisch te verwarmen. Het motto dat iedereen van het gas af moet zou dan ook ongenuanceerd zijn. Netbeheerders zeggen dat ze daarom niet van plan zijn om oude huizen van het gas af te halen. De netbeheerders zijn met gemeenten in gesprek over aanpassingen aan het gasnet en de overgang naar duurzaam gas of waterstof. De Rabobank verwacht dat de economische groei in Nederland door het coronavirus halveert. Maar als het lukt om het virus in te dammen is er geen blijvende schade. Op wereldniveau krijgt de economie flinke klappen. Ook daar verwacht de bank halvering van de groei. En als er echt een wereldwijde corona-epidemie komt... is er bijna helemaal geen groei meer. Het weer, nu en dan een bui. Vanmiddag droger en meer zon en het wordt een graad of 10. Morgen bewolkt en regenachtig. In de loop van de middag vaker droog. Er staat vrij veel wind morgen. En het wordt 11 tot 13 graden.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 Goedemorgen Zandvoort, maandag 9 maart, 10 over 9. En eh, ja, we tellen nog steeds af. 55 dagen, 13 uur, 50 minuten en 3 seconden voordat Max vanaf Pol vertrekt op de Formule 1 hier in Zandvoort. Mijn naam is Walter Sans, ik ben tot 10 uur bij je.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 Nummer 1. Het is feest. We, we, we, we, gaan feest vieren, lieve toehoordertjes. 1, 2, oké vooruit dan Ik breng de binnenlandse funk op verzoek Die gaat erin als koek Ik zet stoute rappers in de hoek want ik ben jullie meester, weet je nog, je wist ervan. Hip-hop is de vak en extens is de vakman. Nou, volgens menige ben ik de enige, de uitverkorene. Snap je, er valt niet aan te torenen. Yo, ik ben breed goed, zit nou eenmaal in mijn bloed. Luister dan, hitgevoelig als ABBA en flexibel als Papa. Geloof me nou, ik swing de van uit. Ik kom met vette hits, ga daar maar van uit. Ik bedoel, dit is niks voor de X. Ik doe dit al vanaf mijn melktanden. Vanaf de aap, nood, mies. En ik smeer mijn stembanden met mijn spraakwater. Nou, allemaal uit volle borst. Braakwaterles de moet je horen. Machtige, krachtige, dokter Anders P-achtige. Rijms die je bijbelijven tot je tachtigste verjaardag. Klinken mooier dan het koor. Jo, Nederland is een en al oor. Voor deze klets major. Doorboor jouw geslotenheid met de openheid van een diafragma. Want je mag me, ik zeg maar zo, zeg maar niks. Ik ben de e x i n c e Ontdek mijn CD in je Discman op je tweewieler. Of op de Villa 65, cassettes in de vierwieler. Of driewieler want de E is overal. Heb je ook je buik vol van veel gesteer en weinig kool, dan drink je spraakwater. Ijskoud spraakwater, met kans op een Nederlandstalige kater door mijn spraakwater. En yo, is ijs, ijs, ijs, ijs, Consumptie Je weet het, spraakwater. Ijskoud spraakwater. Je hebt een Nederlandstalige kater door mijn spraakwater. Nou, allemaal uit volle borst. Spraakwater is de dorst. Proost. Rappers zien mijn rijms gewoon gebeuren. Want ik vertel in geuren en kleuren over alles wat ik mag bespeuren. Meisjes drillen met de billen, want dit is het geluid dat ze willen. Van Holland tot aan de Antillen wordt er geluisterd en gefluisterd over mij. Ik zweer het, mensen staan uren in de rij. Fans hebben alle kleuren van de regenboog. Extins kwam en de kijk- en luistercijfers schoten omhoog. Dus ik bedoel maar, houd je cool daar. Bekritiseer nooit te vroeg. Ik heb genoeg teksten voor de boek. Ik keek, zacht en overwon. En ik trakteer platteland bewoner en Jantje Beton op spraakwater. en nu gaan we allemaal zingen. Piep, zingen jullie niet? Ik kan helemaal niet zingen, alleen maar kwasten. weet je wel, spraakwater. Ijskoud spraakwater Met kans op een Nederlandstalige mijn spraakwater En yo, is ijs, ijs, ijs, ijs koud consumptie verplicht hè? Je weet het, spraakwater ijskoud spraakwater. Je hebt gewoon een Nederlandstalige kater door mijn spraakwater. Nou, allemaal uit volle borst. Spraakwater les de dorst 19955 En ik kom, kom, wederom, om Met mijn vocalen op de digitale schijf En blijf schrijven, de ABN vloeit uit mijn pen De rapper extins is wie ik ben En ik de populariteit en loop Ik doe een danspas, ik pak de microfoon en breng de poëtische voet ten gehoren. Ik ben geboren 1420 weken geleden en tot op heden nooit verloren. Is zo vreemd, zo heet, de kaas loopt uit je soufflé. De media af toe als een bouvier, oei Schrijvers verliezen al hun krachten, rappers veranderen, massaal van gedachten. Wachten de top van de nederhop, maar plaats me nooit in een hokje. Spraakwater, water, les, de drink je drankje, slik je slokje. Beetje bij beetje over een één deug. Ik ben het levende bewijs dat de jeugd deugt. Eén spraakwater, over ijskoud spraakwater. Met op een Nederlandstalige kater door mijn spraakwater. EO is ijs, ijs, ijs. Consumptie verplicht, En je weet het, spraakwater is ijskoud spraakwater. Je hebt gewoon een Nederlandstalige kater door spraakwater. Nou, allemaal uit volle Spraakwater, leg de Nog een keer, spraakwater ijskoud spraakwater. Je hebt de Nederlandstalige kater door mijn spraakwater. Eyo is ijs, ijs, ijskoud. Consumptie verplicht en je weet het, spraakwater. Ijskoud spraakwater. Je hebt de Nederlandstalige kater door mijn spraakwater. Nou allemaal uit volle borst. Spraakwater is de Punt. Ja, 30 jaar ZFM en dit is een van die platen uit de begintijd. Heerlijk om weer te horen. Spraakwater van Extins. Kijk naar buiten en je hoeft niet naar het Frans Hals Museum. De luchten van Ruisdaal zijn gewoon te zien, zo vanuit je raam. Prachtige dag, blauwe luchten, mooie wolken. En eh, ja, het is inmiddels 8 graden op de ZFM thermometer. En het blijft zondag. Het wordt lekker droog of het blijft lekker droog. Hier bij ZFM hoor je nu Copacabana. Her name was Lola. She was a with yellow the crowded floor. They worked from eight till four. They were young and they had each other. He wore a diamond. He was escorted to his chair. He saw Lola dancing there, and when she finished, he called her over. But Rico went a bit too far. Tony sailed across the bar, and then the punches flew, and chairs were smashed in two. There was blood and a single gunshot, but just who shot who at the Copa? Copa Cabana, the hottest spot. No to love show, now it's a disco, but not for Lola. Still in the dress she used to wear, faded feathers in her hair. She sits there so refined and drinks herself half blind. She lost her youth and she lost her Tony, now she's lost her mind. Barry Manilow, cabana. Lekker hier bij ZFM waar het 20 over 9 geweest is. En uh, ja, we blijven in Zandvoort met de nieuwe plaat van Wendy Moore.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 Relapse hier bij ZFM. Ja, dan nou even een corona-update. Inmiddels 22 gevallen in Noord-Holland. Zes daarvan in Amsterdam. En dan ga ik even verder. Eén eh, besmetting in Amstelveen. één besmetting in Waterland. We hebben vier mensen die het virus hebben in Beverwijk. In eh, Zaanstad twee mensen, Haarlem twee mensen... en helaas in Bloemendaal en Heemstede inmiddels ook één besmetting. Het komt deze kant op. Het klinkt als een slechte film. Maar we zullen toch eh, echt op onze hoede moeten zijn. En eh, eh, kijk op de, naar de GGD en de RIVM. Alle informatie is beschikbaar. En nou ja, laten we het beste van hopen. Gaan wij gewoon door met muziek hier bij ZFM met High Gloss. yourself my name. You never know, you never know. High Gloss, You'll Never Know. Bijna half tien. Ik draai nog één plaats, voordat we onze vaste rubriek hebben. Jazz is niet eng. En eh, wie, eh, wie is daar? I'm John Mayer and I'm ready to be a star. And then you walk away Mayer. Ja, dan kijk ik op de klok, dan is het alweer tijd. Het is twee over half tien. Oh jee, ik ben veel te laat. Tijd voor onze vaste rubriek Jazz is niet eng. Ja, en vandaag in Jazz is niet eng. ik heb het al gezegd... Eh, Herman Brood, Back on the Corner, een album, een jazzalbum... wat hij gemaakt heeft. En dat is heel grappig, daar zit ook een cd bij met een eh, video. Maar die moet je dan eerst installeren. En dan opent hij Netscape 3.0, staat op de cd. En dat wordt allemaal gesponsord door World Access. ja. Jazz. Heel erg grappig allemaal. En ik zie dat mijn jingles dus gewoon doorgaan. Nou, dat is niet de bedoeling. We stoppen nog even met Maan. Die draaien we hier gewoon achteraan. Die komt zometeen wel. Ik ga snel Herman Brood draaien. Hier is die. Back on the Corner. En hij zingt gewoon in een jazzuitvoering Saturday Night. out of the jukebox and chicks hang around dressed to kill. Surrounded by the boys like bees on the honey, and some do and some don't, some never will. On a freezing night, stood on the corner, the man passed by, asked us what we do and what we need, baby. You pointing his finger to the wrong side of the street, doing nothing hang around. I do you mean, boy, but digging sound. You do nothing, boy, hanging out. Just had a bust Luke and just a little too. I just can't wait. I just can't wait. For Saturday night. Saturday night. Saturday night. just can't wait. I just can't wait. The neon light, the open all night. The just in time replaced by the fantastic appearance of a new day. Why melancholy greetings crawling on his back in the doorway. The beautiful soul music turns out a jukebox. Kicks dressed to kill some do, some ever will. ZFM Jazz. positief en omgekeerd. Mensen blijven denken dat ik alles maar waardeer. Het is zo snel veranderd, nu ben ik van iedereen. Ik hou me wel sterk, maar het is best vaak alleen. En alles wat je schrijft, ja, daar lees ik overheen. Toch is het echt gemeen. Ik wil het ook niet weten, dus laat. open licht verandert keer op keer. Veel gevallen opgestaan, ik heb ervan geleerd. Toch blijf je steeds maar zeggen dat ik niet genoeg probeer. Dat ik arrogant ben, maar je woorden doen me zeer. Ik weet dat ik geluk heb met alles om me heen. Dankbaar dat ik door voor ik leef. Bij deze bedankt voor wie er was en is geweest. Dat doet me echt het meest. De rest kan me niet schelen, dus voordoen in mijn leven. Wat best wel erg veranderd is de afgelopen tijd. En ik word er sterk van, ik word er groot van, ik word er volwassen van. Ik ben dus super blij met wat allemaal nu gebeurt. Maar wil jullie ook de andere kant soort van laten zien? Ik wil het ook niet weten, dus laat me. Ik kan er niets om geven, dus laat me. En alles wat je schreeuwt is onverstaanbaar. Laat me laat me. Ik wil het ook niet weten. nieuwe maan. Onverstaanbaar. Prachtige nieuwe plaat. En over maan gesproken, misschien heb je hem gezien gisteravond, de supermaan. Mocht je niet zien, vanavond lukt het ook nog kwart over zes tot kwart over acht.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 Goed, is er eh, vanmiddag een extra statenvergadering bij Provinciale Staten. En dan gaat het over de toekenning van de vergunningen. Schijnt dat de ChristenUnie en de eh, Partij voor de Dieren en SP een debat willen omdat zij vinden dat de on vergunningen onterecht zijn verleend.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 me. Fly. but I'll come home at last. Beat Me, de tune van de Dutch Grand Prix. 55 dagen, 13 uur, 15 minuten en 1 seconde precies. En dan eh, start Max op Pol hier in Zandvoort natuurlijk. Tenminste, vanmiddag is dus die Provinciale Statenvergadering. Goed, dat wachten we maar even af. Wij gaan gewoon door met muziek hier bij ZFM. Kwart voor tien, dit is Simply Red. Do de right Thing. Simply Red, Do the Right Thing. En dat is meteen ons advies. Geheel onpartijdig natuurlijk aan Provinciale Staten vanmiddag. Waar een eh, extra debat is over de vergunningen voor de Formule 1. ChristenUnie, Partij voor de Dier en SP willen een debat. Omdat volgens hun die vergunningen dus onterecht zijn. Er zou te weinig rekening zijn gehouden met de rugstreeppad en de Zandhagenduis. Daar zijn ze weer. En vanmiddag is daar dus dat debat over. Ondertussen gaan wij gewoon door met muziek. Hier bij ZFM waar het bijna tien voor tien is. En dan pakken we weer die lekkere Italiaanse plaat met Franse lyrics.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 You know I'm serious. You better believe in us. My business is Sasha Canti, Cantare, Tentare of wat het ook maar mogen zijn. Hier bij ZFM waar het 6 voor 10 is. En we blijven nog even in Frankrijk met Zas, Je veux, ik wil. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi zover alweer. Dus dat, want het is tijd voor de laatste plaats. En ook voor mij is dat de laatste plaats voor een, plaat voor een tijdje, want ik ga er even tussenuit. 75 shows gedaan sinds mei. één weekje vakantie gehad met kerst. Het is wel even goed. Dus eh, daarom even, even een kleine pauze in de ochtend. En ik sluit af met... Eens even kijken. Ja, daar is hem. Everybody's Talking. Harry Nilsson. Daar is hij. Goedemorgen allemaal. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and staring.